maar dat werk wordt nu door duurdere verpleegkundigen en verzorgenden overgenomen. De huishoudhulp kost tot 27 euro per uur... een verpleegkundige tot 75 euro per uur. De beroepsvereniging van verpleegkundigen en verzorgenden waarschuwt voor een doorschuifsysteem waarbij patiënten minder goede zorg krijgen. Het grondpersoneel van KLM gaat actie voeren. Vakbond FNV wil een loonsverhoging en dat uitzendkrachten een vast contract krijgen bij KLM. De luchtvaartmaatschappij wil niet ingaan op de eisen, zegt de FNV. Hoe de acties eruit gaan zien wordt later vandaag bekendgemaakt. Een woordvoerder van FNV sluit niet uit dat passagiers last van de acties zullen hebben. FNV verzekert dat dat deze week nog niet aan de orde is. De terreuraanslagen in Europa zorgen voor slechtere resultaten en vooruitzichten voor Air France KLM. De omzet van de Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie daalde in het tweede kwartaal met meer dan 5%. Daarnaast staat er druk op de ticketprijzen door de zware concurrentie. Ook had Air France KLM last van nadelige wisselkoersen. In Uddel bij Apeldoorn staat een winkel met tuinmeubelen en zwembaden in brand. Volgens de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland is het pand niet meer te redden. Er komt veel rook vrij. De N302, de doorgaande weg tussen de A1 en Harderwijk, is afgesloten voor al het verkeer. De brand woedt bij het bedrijf Fontijn. Dat is met 35.000 vierkante meter een van de grootste tuinmeubelzaken van Europa. Het weer in het oosten vanochtend nog zon, later overal bewolking en in het binnenland wat regen. Het wordt zo'n 22 graden. Morgen af en toe zon, maar ook kans op buien met lokaal wat onweer. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sahoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 richting Amsterdam. 3 kilometer tussen Voorthuis en Knopend Hoevenlaken. En op de A7 Den Oever richting Hoorn staat 2 kilometer file tussen Appenkijk en Hoorn Noord.